Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt dat Teven zich bij zijn beslissing onder meer laat adviseren door het OM, de gevangenis waarvan de graaf zit en de gemeente waar hij mogelijk gaat wonen. Het ministerie spreekt berichten van RTL Nieuws tegen dat nu al vaststaat dat Teven het proefverlof weigert. Er is nog geen besluit genomen, zegt het ministerie. Vorige week stelde de Raad voor Strafrechtstoepassing dat de moordenaar van Pim Fortuyn met proefverlof kan. Teven zei toen dat hij er nog over moest nadenken. Het moet voor volwassenen strafbaar worden om via internet seksueel getinte afspraken te maken met iemand die vermoedelijk jonger is dan 16. Dat zegt Corine Detmeijer, de nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Aanleiding is de zedenzaak die gisteren bekend werd. Het voorstel van Detmeijer moet het inzetten van lokpubers door de politie effectief maken. Nu is het alleen strafbaar om een seksuele afspraak te maken met iemand die echt jonger is dan 16. Een afspraak maken met een politieman die zich voordoet als een puber levert geen straf op. Rusland wil voor het einde van de week verdere uitleg van Nederland over de arrestatie en het vastzetten van de diplomaat Borodin. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. En ook hoopt Moskou dat de Nederlandse autoriteiten gaan kijken welke gevolgen die kwestie moet hebben en gepaste conclusies trekken. De Russische diplomaat werd afgelopen weekend opgepakt in zijn appartement in Den Haag. Gisteren bood minister Timmermans zijn excuses aan voor de arrestatie. Bij graafwerkzaamheden in Groningen is voor tienduizenden euro's aan contant geld gevonden politie heeft geen idee wie de eigenaar is. Het geld werd opgegraven op het industrieterrein De Hoogte in Groningen. De politie wil verder weinig kwijt over de vondst... om te voorkomen dat iedereen het geld gaat opeisen. Het weer, er trekken buien over het land, vooral over de westelijke helft. De rest van het land droog, met in het zuidoosten en oosten nog altijd zon. Morgen begint droog, maar later gaat het langere tijd regenen. Dan wordt het opnieuw zo'n 12 graden. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van 5 kilometer en langer staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten 5 kilometer. A4 Vlaardingen richting Hoogvliet voor knooppunt Benelux 6. Dat heeft te maken met een technische storing op de A15 richting Europoort. Bij Spijkenisse is de rechte rijstrook dicht. De A12 Den Haag richting Utrecht bij Zoetermeer 7. De andere kant op richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwerbrug ook 7. In beide richtingen is de spitsstrook dicht. Dan de A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Ridderkerk 5. De A20 naar Gouda tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Terbrechtseplein 8. Verderop bij Moordrecht 5. En de A27 van Utrecht naar Breda tussen Houten en Lexmond 7 kilometer.